NRC meldt dat de familie aangifte heeft gedaan tegen de politie... van zware mishandeling, belediging en discriminatie. Volgens de krant is op beelden te horen dat een agent de 45-jarige zwarte man die wordt aangehouden racistisch uitscheldt. De Rotterdamse politie kwam eerder in opspraak toen bleek dat agenten racistische dingen zeiden in een appgroep. Een lerares van een basisschool in Bergse Hoek is vorige week plotseling overleden. De 38-jarige vrouw had het coronavirus. Op de school is de Britse variant van het virus geconstateerd, die vermoedelijk besmettelijker is. Het is niet duidelijk of de lerares overleden is aan corona en of zij ook de Britse variant had. Op de school zijn inmiddels zeker 40 mensen positief getest. Zeker vijf van hen hebben de Britse coronavariant. In Den Haag is de afgelopen dagen ruim 600 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Den Haag was de laatste van de vier grote steden waar dat kon, zonder dat de eigenaar een boete kreeg. De opbrengst van de ruim 600 kilo is meer dan in de andere drie grote steden bij elkaar. Burgemeester Van Zanen is tevreden over de actie. Ook andere gemeenten vroegen inwoners om vuurwerk in te leveren. Zo kwam in Breda bijna 250 kilo vuurwerk binnen. In de gevangenis in Vught is een appel gevonden die vol zat met cannabis. Het fruit is waarschijnlijk van buitenaf over de muur gegooid. De appel kwam op een plaats terecht waar gedetineerden niet kunnen komen. Medewerkers van de gevangenis hebben de appel onderschept. Ze onderzoeken nog voor wie de appel met drugs bedoeld was. Het weer nog bewolkt vannacht met vooral aan zee nog een enkele bui. Minima tussen de 0 en 4 graden. Morgen opnieuw af en toe regen, maar vooral in het zuiden ook zon.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. your FaceTime zooms. There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Chris. shopping online. The high street lights are out. There's nobody about. So where will we all be come this time next year?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 De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor. En aan Jezeke een schalke en een broeksken in ivoor. Maria kreeg een zak cement met een grote rozenstrik. En een potlood en een gommeken, om te gommen kreeg ik. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakstuk vol met een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en En heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren, halleluja, hallo.